uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. Eerste Kamervoorzitter Ankie Broekers-Knol verlaat... na de Provinciale Statenverkiezingen van volgend jaar de Eerste Kamer. In het programma WNL op zondag maakte ze bekend dat ze vertrekt. De 71-jarige juriste Broekers zat sinds 2001 in de Eerste Kamer voor de VVD... en hield zich vooral bezig met justitiële onderwerpen. Sinds 2013 was ze voorzitter van de Senaat. De Britse politie houdt rekening met onlusten eind maart volgend jaar... indien er geen akkoord wordt bereikt over een ordelijk vertrek uit de Europese Unie. De Sunday Times maakt melding van een document waarin de politie plannen bespreekt... om onrust onder de bevolking te beteugelen. Als de brexit-gesprekken stuk lopen... vervallen onder meer de afspraken over onderlinge handel... en de toegang tot de medicijnmarkt. En daardoor kan er een tekort aan medicijnen en levensmiddelen ontstaan... schrijft de Sunday Times. Zweden kiest vandaag een nieuw parlement... waarbij een spectaculaire winst wordt verwacht... voor de uiterst rechtse Zweden-democraten. De SD van partijleider Jimmy Åkesson wil Zweden uit de Europese Unie loodsen... en immigratie verbieden. De partij haalt volgens peilingen mogelijk een kwart van de stemmen. Andere partijen willen niet met de SD samenwerken. Bij een militaire parade ter gelegenheid van de 70ste verjaardag... van de Noord-Koreaanse Volksrepubliek... zijn de meest geavanceerde raketten niet getoond... Het besluit om minder te pronken met de nieuwste raketten... die met een kernlading kunnen worden uitgerust... heeft vermoedelijk te maken met de dialoog tussen Noord- en Zuid-Korea... en de VS over nucleaire ontwapening. Er zijn overigens geen aanwijzingen dat het land is gestopt met zijn atoomprogramma. Het weer, vooral in het zuiden geregeld zon, in het noorden meer wolken en een enkele bui. Het wordt 19 graden op de Wadden tot 24 in het zuiden. Morgen op de meeste plaatsen droog en af en toe zon. En dan wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB.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 Uh, samenstelling presentatie vandaag Alco Belving. En eh, we draaien jazzmuziek nog steeds. En het tweede uur staat van alles op de rol. Ik zie onder andere namen staan van Brian Melvin, Bos Keks, Bria Skonberg, Sony Chris, Grady Tate, Big Bad Voodoo Daddy, Sally Knight, Nathan Davis. Nou, van alles. te veel om op te noemen. We gaan gewoon verder met het draaien van oud en nieuw dat is natuurlijk een kenmerk van dit programma. We draaien mainstream jazz, maar vooral oud en af en toe nieuw. En dan komen we ook terecht bij Brian Melvin op de drums... Jaco Pastorius op de bas en John Davis op de piano. Moon and Sand eh, van de cd Standard Zone 1986. Brian Melvin. In Melvin trio met uh, Jaco Pastorius en eh, John Davis op piano. Moon and Sand heet het nummer en het eh, kwam van de cd Standard Zone cd uit 1986. En dan kom ik bij de volgende lijstje die ik heb klaarstaan. De rode draad door deze uitzending is toch een beetje de blues, zie ik. Als ik nu terugkijk naar de speellijst. En een meneer die al heel veel blues cd's gemaakt heeft... die heeft er onlangs ook weer een uitgebracht, 2018. Bos Skeks. I've just got to forget you. Mooie cd, één nummer. I've just got to forget you That's one thing I've got to do But I het got leave. just a fading memory. It's just a matter of time. Just can't believe it, darling. I've just got to put you. for me, darling. I just got to, I just got to you Bos blijf maar doorgaan. Mooie cd weer, Out of the Blues, 2018. Eh, dit is een oude meneer en dit is een jonge dame. Bria Skonberg, eh, Amerikaanse eh, verschillende cd's al uitgebracht. Begon als een trompetiste die af en toe ook nog wat zong. En nu zingt ze toch ook meer op de nieuwere cd's. Eh, mooi nummer, heel mooi nummer. Iedereen kent het in de uitvoering van eh, Björk. En het heet It's Oh So Quiet. En ik vind het een prachtige uitvoering. Gezongen door en op trompet gespeeld door Bria Skonberg. Talent, ja, ik doet me ook een beetje denken aan Diana Krall. Ik zou bijna zeggen de nieuwe Diana Krall. Bria Skonberg, It's Oh So Quiet. It's oh so cry, you cross your heart and hope to die till it's over. And then and I got hit. There's no mistake, ain't this is it? Till it's over. mooie cd's. Eh, wat niet zo is, is Sonny Chris. van Sonny Chris draai ik... Eens even kijken wat ik heb uitgezocht. Sonny Chris, I'll Catch the Sun. Van een cd die heet... Eh, eens even kijken hoe de cd heet. Rocking in Rhythm. Uh, Alt-saxofonist, 1968. Komt-ie. Sonny Chris. I Catch the Sun. Nou, dat gaan we meemaken. Chris. Mooie muziek. Ik ga iets eh, eh, laten horen van een drummer die, eh, ja, ja, ik denk in de buurt komt van 700 platen waar hij op speelt. En toch is hij niet zo heel bekend. Zijn naam is Grady Tate. Hij zong al op zijn vierde en maakte veel indruk tijdens dat optreden van hem toen hij zo jong was. Maar toen hij de baard in zijn keel kreeg, eh, gaf hij het zingen op. En eh, ging hij zich richten op drums. En hierop eh, heeft hij zichzelf leren spelen. Een echte autodidact. Maar na zijn diensttijd ging hij ook weer zingen. in de vijftige jaren studeerde hij aan het North Carolina Central University. Studeerde Britse literatuur en psychologie. En werd docent in Engels en spraakles in Washington. Maar werd weer door de muziek getrokken. Want deed ook nog een muziekopleiding aan de American Academy of Dramatic Arts in New York. En werd drummer bij Quincy Jones. En nou, hij heeft met ontzettend veel jazzfiguren samengespeeld. Uh, als drummer, maar hij heeft ook als zanger dingen gedaan. En van als zanger laat ik hem horen. Day by day, me. I want you to know. distant making all my dreams come true. So come what may, I want you to know. Drummer en zanger Grady Tate van de CD TNT, in CD 1991. Zeer de moeite waard. Trouwens, als je wil reageren op dit programma... Eh, als je het mooi vindt of vindt dat de muziekkeuze niet goed is... Eh, schrijf dan gerust een, mailtje aan o.beuving.cfmzandvoort.nl ook trouwens, we, hebben, we zouden best versterking van ons presentatorenteam kunnen gebruiken. Dus als je affiniteiten met jazz en je vindt het leuk om te presenteren... Iedere, nou, je hoeft niet iedere zondag, maar één keer in de zoveel tijd... op zondag ben je dan aan de beurt. Als je daar belangstelling voor hebt, nou, schrijf het even op en mail het aan mij. O.beuving.cfmzandvoort.nl eh, eh, Dat was dat. Dan gaan we verder naar een... Eh, een eh, Big Bad Voodoo Daddy. Heeft een cd gemaakt, Louis, Louis, Louis. Grammy genomineerd. En dat refereert aan Louis Armstrong, Louis Jordan en Louis Prima. En ik ga een één nummertje draaien. En dat is een favoriet nummer voor mij in de uitvoering van Louis Jordan. Eh, en dat is... Eh, even kijken hoe dat... Choo Choo Bookie. Dat was een nummertje wat in iedere jukebox in Amerika zat. Als je die speciale eethuisje in Amerika had... had allemaal zo'n jukebox staan in de 50 jaar, 40 jaren. En daar zat zeker dit nummer in. Choo Choo Bookie. Eh, van toen de tijd van eh, Louis Jordan. Maar hier van Big Bad Voodoo Daddy. back. I'm tired of transportation in the back of a hack. I love to hear the rhythm of the clickety clack and hear the lonesome whistle, sweet the smoke from the stack, and pile around with them Democratic fellas named Mac. So take me right back to the track, Jack. Choo choo, choo choo, chaboogie, woo woo. Ooh ooh, chaboogie, choo choo, choo choo, chaboogie. Take me right back to the track, Jack. passing a lack. You need some compensation to get back in the black. You take a morning paper from the top of the stack and read the situation from the front to the back. The only job that's open needs a man with a knack. So put it right back in the rack. Jack, choo choo, choo choo, chaboogie, woo woo, ooh ooh, chaboogie, choo choo, choo choo, chaboogie. Take me right back to the track, Jack. Katrina rolling and it's ballin' the jack. For I just love the rhythm, the flickety clack. So take me right back to the track, Jack. Choo choo, choo choo, jaboogie, woo woo, ooh ooh, jaboogie, choo choo, choo choo, jaboogie. Lekker lekkere vrolijke muziek op de zondagochtend. Eh, Big Bad. Big Bad Voodoo Daddy. Eh, ja, tijd voor een 3 in eentje zou ik bijna zeggen. London by Night. En ik begin met de uitvoering van Sam Cooke. Het sluit mooi aan bij het vorige nummer. London by night is a wonderful sight. There is magic abroad in the air. I'm often told that the streets turn to gold when the moon shines on circus and square. Deep in the dark that envelops the park, there's romance in each cigarette's glow. Down by the Thames, lights that sparkle like gems Seem to wink at each girl and her bow. Up comes the moon when the city's asleep. He's not alone, for it seems somewhere up there stands an angel to keep her watch while each Londoner dreams. My love and I saw the sun leave the sky, then we kissed in the fast fading light. London by Night, het geeft er een aparte sfeer aan. Ik doe er ook nog een stukje van uh, Sally Night. London by Night, Sally Knight. Van de cd London by Night. by Night is is a wonderful There sight. magic abroad in the that the streets tend to go when the moon shines on circus and square. Deep in the dark that envelops the park, there's romance in each cigarette's glow. Down by the Thames, lights that sparkle like gems seem to wink at each girl and her beau. Up comes the moon when the city's asleep. He's not alone. the fast fading light. Most people say they love London by day, but lovers love London by night. abroad in the air. I'm often told that the streets tend to go when the moon shines on circus and square. Deep in the dark that envelops the park, there's romance in each cigarette's glow. Down by the Thames, lights that sparkle like gems seem to wink at each girl and her beau. the sky. Then we kissed in the fast fading light. Most people say they love London by day, but love as love London. Love love by night. Ja, London by Night. En ik heb nog één uitvoering waar ik een stukje van draai. Nathan Davis de saxofoon, Disco Gikovic op trompet... Kenny Drew piano, Jimmy Wood bas, Al Levitt op de drums... London by Night, Nathan Davis. Dat is de laatste van dit eh, drieluikje. Oh. Dan Davis. En dat was trouwens eh, de fluit, dacht ik. Uh, onlangs is weer een, cd uitgebracht. Heeft ze een cd uitgebracht. Eh, nee, waar bewaar ik voor het laatst. Ik ga eerst nog een andere draaien. Wat ik gewoon mooi vind. En dat is een, een zangeres die heet Hindi Izara. En dat is, dacht ik, een Marokkaanse zangeres. En dit vind ik een aardig nummer. Beautiful Tango. Hindi Izara. place where the skins be. zangeres Beautiful Tango... van een cd'tje Handmade uit 2010. Ja, ik vind het gewoon mooi. En ook, wat ook een mooie zangeres is, de, is uh, Kovacs. Een Nederlandse zangeres. Heeft een, nu een nieuwe cd uitgebracht. Sweet Smell, dacht ik dat die heet. Ik, moet, ik weet het niet zeker. Ik moet even kijken. Of ik, dat, eh, ik zal het zo direct bekijken. En daar staan aardige nummers op van Kovacs. Onder andere Mama en Papa. will never come home. So I've been running, I've been running, I've been running on my own. Dat was uh, Kovacs van de uh, Sheep CD 2018. Mama en Papa, mooi nummer. Je hebt geluisterd naar CFM Jazz. En vandaag samengesteld en gepresenteerd door Alco Beuving. We hebben weer van alles gedraaid. Mooie muziekjes, althans ik vond ze mooi. De pareltjes in de jazzmuziek zeg ik altijd maar. Van alles wat, voor iedereen zat er wat tussen. Wil je reageren op dit programma? Schrijf dan een mailtje naar o.beuving.zfmzandvoort.nl Of heb je zin om een eh, verzoeknummer te horen... kan je naar hetzelfde e-mailadres schrijven. En misschien wil je later ook wel gaan presenteren. Want we hebben wat versterking nodig van ons jazz team. Aarzel niet en eh, eh, pak die uitdaging op. Eh, wat is er leuker dan presenteren op ZFM Zandvoort? Nou, ik zou het eigenlijk niet weten. Dat kan je zelf bedenken. Ik zou zeggen, maak er een hele mooie zondag van. Geniet van het zonnetje, want het schijnt hier. En ik zou zeggen, tot een volgende keer. En we gaan eruit met Pink Martini Smile. Tot de klok van uh, 12 alweer. Goeie zondag gewenst. Tot ziens. Dag. Smile though your heart is aching.